Cijfers zijn er niet, maar volgens de VN-organisatie zijn veel mensen bang voor bijwerkingen. Die angst is volgens een woordvoerder onterecht. Honderdduizenden mensen zijn al gevaccineerd en die hebben meestal nergens last van. Als er al bijwerkingen zijn, dan zijn die vergelijkbaar met die van een normale griepprik. De Mexicaanse griep heeft wereldwijd tot nu toe 5700 levens geëist. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verdienen kinderen extra aandacht bij de vaccinaties. Nederland heeft daarover nog geen besluit genomen. De verplichte kruisbeelden op staatsscholen in Italië zijn in strijd met de vrijheid van godsdienst. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. Een Italiaanse vrouw van Finse afkomst had geklaagd over de crucifixen in de leslokalen van haar kinderen. Volgens haar zijn die in strijd met het recht van haar kinderen om openbaar onderwijs te volgen. Maar de hoogste rechter in Italië zei dat het kruis niet beschouwd moet worden als een religieus symbool, maar als een symbool voor de Italiaanse burgerlijke waarden. Het kruisbeeld werd in 1923 door het fascistische regime van Italië verplicht gesteld in elk klaslokaal en in elke rechtszaal. Politici en het Vaticaan zijn woedend over de uitspraak van het Mensenrechtenhof. De Italiaanse staat gaat in beroep. In het Indiase deel van Kashmir heeft een beer twee moslimstrijders gedood. Ze schuilden in een grot waar een beer bleek te wonen. Toen het dier hen ontdekte, doodde hij twee mannen en verwondde twee anderen. De vier waren zwaar bewapend, maar hadden geen tijd zich te verdedigen. De Indiaanse politie ontdekte wat er was gebeurd toen een van de gewonde moslimstrijders zich in een dorp liet behandelen. Door de strijd in Kashmir is het aantal beren sterk toegenomen. De bevolking heeft zijn wapens moeten inleveren en daardoor worden minder beren geschoten weer, veel regen en wind. Vannacht minder wind, buien en vooral aan zee mogelijk onweer. Minima rond 7 graden.